Nadia, goedemiddag. Goedemiddag Leo. En alles goed? Ja, met jou? Is, eh, heel goed natuurlijk. Hè? Weekend, is altijd leuk. Hè? Ja, hè? maar ja, voor jou is het altijd weekend, hè, Leo. <laughs> Inderdaad. Waarover gaan we het allemaal hebben vandaag, Nadia? Over de Nacht van de Duisternis. Dat is blijkbaar vandaag. Eh, je kan gratis meevaren met de milieuboot. Het is ook vandaag jaarmarkt in Ruppelmonde. Ah ja. Knotters gezocht, Revij 2022. Kunstendag voor Kinderen dat in november doorgaat en nog een bepaalde thema's die we vandaag gaan bespreken. Dat horen we allemaal tot twee uur in Kruijbeke informeerd. Inderdaad. En tussen twee en vier uur is er dan Kruijbeke leeft. En erin ook eh, tal van gasten, maar daarover straks meer. En verder is er ook heel veel muziek, hè? Ja, ik hoop het toch. Want we zijn ook een radio. eerst eerste doen we met R.E.M. Eh, Radio Barbier, vandaag eh, zaterdag 8 oktober. En we zitten ook op FM 87.6, oftewel online radiobarbier.be. Ja, tot en met morgen, Elio. En morgen kapen we, hè? Maar morgen... daar eh, gaan we straks wel nog wat meer over vertellen, over de kaping die we morgen gaan doen. Hè? Goed, Kruijbeek informeert is zoals een café zonder bier, dus we hebben veel <laughs> informatie. Hè? Dat ja, ja, inderdaad. En de items die worden aangereikt door het lokaal bestuur van Kruijbeek. Ja, inderdaad. En vandaag, 8 oktober is het Nacht van de Duisternis. Eh, deze nacht staat in het teken van de impact van lichthinder en luchtvervuiling op mens, dier en milieu. Om extra aandacht te vragen voor overmatig of verkeerd gebruik van verlichting, zal, die, die, allez, zal vannacht de klemtoonverlichting worden gedoofd. Dus eh, eigenlijk sinds vrijdagavond 7 oktober, sinds van de nacht, eh, werd openbare klemtoonverlichting bijvoorbeeld aan kerken in de drie deelgemeenten gedoofd tot en met maandag 10 oktober. Je kan thuis die actie ook steunen of met je bedrijf. Eh, dan kan je je buitenverlichting en klemtoonverlichting eh, uitschakelen als je daaraan wilt deelnemen. Nacht van de Duisternis is ook een initiatief van VZW Preventie Lichthinder, de Vereniging voor Sterrenkunde en diverse natuurverenigingen en met medewerking van Fluvius. Is wel interessant eigenlijk. En zo sparen wij ook heel wat eh, energie, hè? inderdaad, want elektriciteit uh, ja, is, dat, eh, eh, blijft een dure aangelegenheid. Is het nieuwe goud <laughs> samen met gas. En ja, Leo, wat heb je in petto van muziek? Ah, Prins. toch wel een eh, grote dame, deze Lady Gaga uit de film Top Gun. En Hold My Hand, zo is de titelnummer van eh, de film ook, denk ik. Hè. Nadia, eh, vandaag is het jaarmarkt in, in Ruppelmonde. Ja, Kruibeke, of groot Kruibeke, maar Ruppelmonde. Repmond, wat valt daar allemaal te beleven? Dus inderdaad, Leo, vandaag is het jaarmarkt in Ruppelmonde en uh, dat noemen ze eigenlijk ook K-kermis. Waarom? Waarom? Omdat dat eigenlijk altijd <laughs> koud is. Ah. En regent. Ik heb, eh, als kind herinner ik mij dat de kermis altijd wel wat frisjes was rond deze periode en slecht weer. Maar zwart, vandaag is het niet, dus het is goed weer, allen naar Ruppelmonde. Eh, het vindt, het ehm, waar het doorgaat, maar excuseer, waar het doorgaat is op het Mercatorplein, in de Priester en Kloosterstraat. Eh, je kan daar eh, de sfeer op snuiven aan de kraampjes en genieten van een paardprijskamp, kleinere dieren bewonderen en kortom veel leven in het dorp en de plaatselijke horeca steunen. Dus allemaal naar daar belangrijk, En ook ja, inderdaad een molen, een lunapark mm en dergelijke. Dus eh, dat is de laatste kermis eh, van dit jaar in Groot-Kruibeke, denk ik. Hè? Want Basel is geweest, Kruibeke en nu plaats ja, inderdaad, inderdaad. Ga je er naartoe deze namiddag? Ja, ik ga met mijn dochter en met mijn man. Wat quality time, cute time, is nodig, is nodig. Oké, we gaan een beetje muziek ook draaien. Nog een beetje muziek, welk, Leo? Eh, nummer van de Rolling Stones. Aha. Man die al in het 70 is, Mick Jagger. Ja, inderdaad. En uh, hoe oud is Keith Richards? Weet je dat? 74. Nee. <laughs> dat nummer ken ik wel. Waiting on a Friend. Illusion. Beestig nummer deze Operation Coup de Poing van de twee Belgen. Van Rembert de Smet, hè? Uit ja, ja, ja, ja, inderdaad. nogal overleden. Ja, een paar jaar geleden zeker, hè? Ja. Ook nog even zeggen dat eh, technisch alles mogelijk werd gemaakt door... Eh, de mensen van iLabo, want ja. anders hadden we hier in de problemen. Dus bedankt, hè? bedankt, Els. Bedankt, Els. En ze gaan verhuizen. Oh. hey. dat is wel goed nieuws, hè? Ze 26 oktober. Ja, gaan ze aan de Aldi. Aan de Aldi, hè? daar komt, eh, iLabo. dichter bij de mensen. Dus mensen die problemen hebben met hun eh, iPad of iPhone, één adres, iLabo. inderdaad, bij Nikki en Els en hun medewerkers natuurlijk. Zo is het. Ja, volgende item. Ja, zeg Leo, heb je dat ooit al gedaan met, met de milieuboot meegevaren? Ooit met school eh, ah. vanuit Temse was dat, ja. Hey, is dat leuk? Ik heb dat nog nooit gedaan. Zeer leuk, zeer ah, leuk. Dan eh, worden er allerlei proefjes gedaan. Dus eh, ja, dat is wel interessant. Ah. Dus je kunt dat nu terug doen hè, op 30 oktober, zondag 30 oktober. En in een paar uur tijd word je ondergedompeld in de, in de wereld van waterdieren, planten en systemen in en rond de zeeschelden. De deelname is gratis voor inwoners van Kruibeke en eh, in de voormiddag van 10 tot 13 uur of in de namiddag van 14 uur tot 17 uur. Vertrek en aankomst aan de aanlegsteiger in Ruppelmonde. Wil je meedoen? Schrijf je in via milieu.kruibeke.be of bel naar 03 740 36 90. De plaatsen zijn beperkt. Je kan deze info ook vinden op ehm, de website van de gemeente. En je tikt daar gewoon in. Vaar gratis mee met de Milieuboot, lokaal bestuur Kruibeken. En je zal dat wel eh, vinden. Dat ging door 30 eh, oktober. 30 oktober op zondag. Begin dus van de herfstvakantie. De herfstvakantie inderdaad. Dus wel een leuke start van de herfstvakantie als je niet op weekend bent of dergelijke. Maar zoals je al zei, Leo, Ik denk dat dat zeer interessant kan zijn. Hello. Is there anybody in there? Just if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on now. you. Yeah, my love gets thrown away. Anyway, the wind gets blown on. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to stray this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it pouring down like rain this time. I know now I don't want to. Runaway trains never get no peace They keep on running till their engines cease Keep on running and I don't stand still I won't no love, no I never will and Rolling stones never find a home Cause they keep on rolling through life alone If I keep on rolling down the same old hill I never know love, I never will no. I can feel it don't you search no more I can feel it now yeah, I can feel it It's never felt so good before I know now I don't want to run away Yeah, yeah I don't want to run away Yeah And I don't want to run away I don't want to run away. Ja, Runaway, dat doen we nog zeker niet, want wij zijn er nog tot twee uur met Kruijbeke informeerd en met Nadia. En met Leo. En straks ben je er nog, hè? Tot drie uur vandaag. Ah, tot drie uur, oei. Ja, het is een dropping eh, vandaag eh, van de, van de ah, KWB. Dus. Heb de nu de cup gepakt? ja, <laughs> er is ook een eh, popquiz. Ja, op 18 november organiseren wij Radio Barbier een popquiz. En, en die gaat door in de brouwerij in Kruibeke van het gemeentehuis. Ehm, je kan inschrijven via info.radiobarbier.be. De, eh, meer info vind je ook op de website. Uh, ploegjes van vier personen. Eh, geld, ik weet niet hoeveel dat je moet betalen. Je moet dat eens bekijken. Ik zal het eens opzoeken en ik laat jullie iets weten. Dus, ondertussen gaan we verder, hè? Met iets over knotwilligen? Ja, er worden knotters gezocht. Hm. Dus dat, dat, gaat eigenlijk over knotbomen. Hè? En dat, eh, een, een, die zijn van onschatbare waarde voor de natuur. En afhankelijk van de boomsoort moeten deze geknot worden. Dus elke vijf tot negen jaar moeten die, moeten die geknot worden. Eh, zo niet, scheuren de takken af en kunnen ze jouw boom splijten. Mogelijk wordt dat jouw boom fataal en dat betekent een verlies voor de biodiversiteit en voor ons natuurlijk erfgoed. Daarom kan je je aanmelden als knotter, dus een houtzoeker eigenlijk. Of je kan je bomen doorgeven om te laten knotten. Is dat iets voor jou, Nadia? Nee, want ik heb geen bomen. Ah, en ik ben ook geen knotter. Ah, je kan knotter worden, hè? Dat kan je inderdaad. Dus um, is aangesloten bij regionaal landschap Schelde-Durmen. En jij als inwoner, dus wij als inwoners van Kruibeke, kunnen daar gebruik van maken van het project Goed Geknot. En via dit project koppelt het regionaal landschap eigenaars van knotbomen aan vrijwillige eh, knotters, dus bijvoorbeeld houtzoekers. De vrijwillige knotters onderhouden de bomen gratis en krijgen als tegendienst het brandhout mee naar huis. Dus knotbomen komen in aanmerking om geknot te worden als de takken minstens 5 jaar oud zijn. Heb je zo minstens 5 bomen staan in een landschappelijke omgeving, dan kan je je bomen ingeven via www.goedgeknot.be, zodat deze gratis geknot kunnen worden door onze houtzoeker. Interessant. Ja, hè? Dus, wil je ook graag knotten? En heb je er eigenlijk al, ben je iemand die dat al kan? dan eh, moet je surfen naar www.goedgeknot.be en je kan je registreren als houtzoeker. Dat gaan we zeker eens doen. Hè? Ja, hè? We gaan een eh, Duits talig nummer draaien. Oei. Duits. En welk dan, Leo? Ja. <laughs> Leo is een klus. Hij doet het even niet, dan gaan we een, een ander nummer draaien ah, van eh, Billy Paul. Hè? Voilà. Your Song. Ook Inderdaad, mooi, mooi nummer. Een Duits nummer heb je nog te goed na deze. It's fear. I'm gonna sing it for you. And you can tell everybody that this is your song. This is your song. It may be a quite, quite a simple, but uh, that's how it goes. When you're in fear. de mensen die aan tafel zitten smakelijk eten bij deze Duits-Engelstalige versie van Tom Peter Schilling en Major Tom. Hey. Was toch een beetje Duits? Wat een rare versie, Leo. Waar heb je die gevonden? Op een of andere duistere... nee, nee, Duitse eh, site. Apple Music en volgens mij was dat de originele versie. Trouwens, dit is ook het lievelingsnummer van eh, een van onze bekendste politicus. Mag je zelf eh, raden wie het is? heb ik daar wel zin in, in de raden vandaag. Laat nee, maar, laat maar. Laat maar. Ehm, nou, het is ondertussen bijna één uur en eh, we hebben ook een gast in de studio. Yes, onze eigenste Lies. Hallo, dag Lies. Ehm, het gaat over de kunstendag hè, op 20 november die ik doorgaat. Klopt, klopt. klopt Jij komt er iets meer over vertellen, over inschrijvingen en dergelijke. Ja, dus elke dag, uh, niet elke dag, elk jaar. Op de derde zondag van november dan vieren we hier in Vlaanderen de Kunstendag voor Kinderen. Dat betekent dat de kinderen, zowel hele jonge kinderen als iets oudere kinderen, een hele dag kunst kunnen beleven, alleen of met hun familie. En wij doen daar eh, met Radio Barbier aan mee. Wij gaan hier live radio maken ehm, tijdens twee sessies van een uur, waarbij dat kinderen tussen 9 en 12 jaar zelf eh, achter de knopjes kunnen komen zitten. Hier in onze eigenste Radio Barbier studio. Ja, helemaal hier in onze eigenste Radio Barbier studio. Ik ga daar zelf bij zijn. Noortje, mijn oudste dochter van 11 ook. Die heeft al een aantal keer radio gemaakt mhm. samen met haar vriendinnen. Want je herinnert je waarschijnlijk nog wel de Petit Fourkes. Die binnenkort eh, ook wel terug op jullie radio komen. Ehm, dus ja, je mag een uurtje radio komen maken. Achter, eh, ja, aan de knopjes draaien, achter de micro plaatsnemen. We gaan ook eens kijken hoe dat, dat juist werkt. Zo'n jingle maken. Wat reclame is, wat nieuws is enzovoort. Ehm, dus ja, er zijn nog een aantal plaatjes vrij. Je moet daarvoor, als je wil meedoen, je moet daarvoor surfen naar de website van Kruibeke. Dat is gewoon www.kruibeke.be. Daar kan je dan het i-formulier invullen als je gaat eh, kijken naar de kunstdag voor kinderen. En dan kan je kiezen welke activiteit dat je wil doen. Ehm, bij Radio Barbier kan je terecht van 10 tot 11 voor een uurtje of van 11 tot 12. En dat kan je aanduiden op het inschrijvingsformulier. Wel opletten, het is alleen maar voor kinderen van 9 tot 12. Want ja, al die knopjes, dat is toch een mhm. beetje ingewikkelder. Hè? Dus aan alle ouders die kinderen hebben van 9 eh, tot 12 op 20 november, zeker komen naar eh, Radio Barbier voor eh, en is de studio, is studio gewoon vrij open voor eh, iedereen die geïnteresseerd is om te komen kijken? Ja, je kan sowieso komen kijken. Hè. We hebben hier een, eh, een groot raam waarachter je kan kijken, zodat we elkaar niet storen en dat we goed kunnen kijken. Dus iedereen is van harte welkom. Maar Nadia, er zijn nog andere activiteiten, maar daar gaan we het straks over hebben. Daar gaan we het straks over hebben, inderdaad. Dus, uh, Eerst nog een beetje muziek, hè? Stay tuned, zou ik zo zeggen. Een beetje muziek, inderdaad. for the life of me. Remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't believe it so.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 Yes. En de Heartbreakers. Inderdaad. Een van de lievelingszangers van eh, onze collega hier, Nadia. Hè? Ja, ja, ik heb er veel. Maar Tom Petty is er zeker een van. En die is in 2017 overleden. Jammer genoeg. Ook al een overdosis van medicijnen en dergelijke. Zwat. Goed, Nadia. ik informeert en eh, je hebt nog wat interessante dingen te vertellen. Hè? Inderdaad, over een revij 2022 naar een warmere Vrouwcultuur. Op 1 november wordt er in uh, opnieuw een revij georganiseerd. Vorig jaar hebben ze dit gedaan op de begraafplaats in Kruibeke. En nu is het in Ruppelmonde, eh, gaat dit door in Ruppelmonde. Wat, aan wat kan je, kun je je verwachten, excuseer, eh, aan intieme poëzie en troostrijke muziek van plaatselijke artiesten. Terwijl de zon langzaam ondergaat en de kaarsjes worden aangestoken, brengen we op artistieke manier een eerbetoon aan onze dierbare overledenen die we zo hard moeten missen. Meer dan één op de drie Vlaamse gemeenten brengen op datzelfde moment samen met Reveille een troostconcert. We hebben jou er heel graag bij, vertelt onze, ons de gemeente. Dus dit gaat door op 1 november van 17 uur tot 18 uur.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 Eh, die start wel om twee uur. Dus ehm, ik weet niet of je daar nu al iets kunt beleven, maar vanaf twee uur zijn daar de, starten daar de feestelijkheden. En omdat we dan toch in Ruppelmonde zijn, blijven we daar even. vrijdag 21 zaterdag 22, zondag 23 oktober, is het Showcarousel. Dat is een gevarieerde mix van humor, dans en musical. En dat gaat door in de Clara Menszaal in de Hellingstraat in Ruppelmonde. Kaarten kun je kopen in voorverkoop uh, aan 10 euro. Eh, je kan bellen naar het nummer 03 774 42 of een gsm-nummer 0497 22 19 of check de Facebookpagina van Show Carousel. Eh, vrijdag gaat het door vanaf 8 uur, zaterdag ook. En zondag is het een namiddagvertoning ehm, vertoning vanaf 15 uur. Ik heb dat al gedaan en dat is zeer, zeer leuk om te doen. En de Show Carousel, die hebben ook de cultuurprijs gewonnen. Dus een steuntje, een duwtje in de rug mag nog steeds. Dankjewel. wat heerlijke muziek. Deze muziek van Fleetwood Mac uit de legendarische LP Rumors. Rumors ik, inderdaad. Met en... tal, tal van hits, hè? Daarop. Ja, en eh, ja, Stevie Nicks heeft een heel mooie stem, hè? Prachtige stem. Ook een prachtige vrouw. Ja, inderdaad. En die ziet er nog altijd wel uit, hè? Maar ja, ik heb die anders beleefd, hè? Ik, eh, ik, vanaf de jaren tachtig heb ik die eigenlijk gezien. Ik heb ze al wat vroeger gezien, maar eh, ja, ik ben ook al een beetje ouder. Hè? <laughs> Goed, uh, Nadia. En Kruibik informeert. Hebben we nog een eh, laatste item, dacht ik? Of een ja, Ja, ja, laatste. Maar toch wel interessant over zeer, die interessant. bakstenen met Clara. Hè? Ja, die duizend bakstenen op weg naar een herdenkingsmonument. Eh, dat, Clara is in een uitzending geweest bij ons. Hè, toen we uitzenden in het inloophuis in uh, dat was op 3 september? op 3 september, ja. Vorige maand dus. En dan is Clara bij ons geweest. En dan heeft ze haar uitleg gedaan, eh, haar afkomst en dergelijke. Maar een kleine, kleine... Ehm, oproep? Oproep, herhaling nog eens. Ehm, die duizend bakstenen, dat is eh, een herdenking aan alle slachtoffers van corona. En als eerbetoon aan de hulpverleners en als bedanking voor alle solidariteit die toen op gang kwam laat het lokaal bestuur een kunstwerk optrekken. En die kunstenaar die hiervoor werd aangesteld is inderdaad Clara Spiljaard. Maar wij, jij en ik, uh, kan ook zijn, zijn of haar baksteentje bijdragen. Ik heb het trouwens al gedaan. Is dat echt? Nikki ook, Dat heb ik gezien. Ik heb nog mhm. wel wat vrienden gezien op Instagram die dat ook hebben gedaan. Dus, heb je van die acties al gemist? je kan zeker dit nog doen. En dit zondag 9 oktober morgen tussen 14 uur en 18 uur aan de Giro op de Wijspoel in Basel. Interessant. En zaterdag 15 oktober tussen 15 uur en 19 uur tijdens het Vertelfestival in het voormalig toeristisch infokantoor in de Nederstraat Turpenmonde. Wil je daar meer info over, dan eh, ehm, surf je gewoon naar www.kruibeke.be slash duizend bakstenen. Ik zou dit doen, als ik van jullie zijn. Dus we moeten heel wat surfen nog, hè? Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Surfen, surfen. Ja. Surfen, surfen. Maar gewoon gaan en uw drukken in een eh, baksteentje laten zetten. How many times have you woken up and for the rain? the papers, the blame. Who gets to say? Who gets the work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask you? guys have taken your money. Your mother said you should bet. who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. But there's always the sun. Mm -hmm. There's always the sun. only do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. Allemaal uitgedraaid op Radio Barbier in Kruijbeek geïnformeerd. Deze plaat van eh, Billy Paul. Daarnet hadden we die ook al met Your Song. En dan deze Only the Strong Survive, Nadia. Ja, jij bent fan, hè? <laughs> van eh, Billy Paul, hè? Nee? Ja, ja, zeker. Ah. Zeker. Zeg, wel, eh, we gaan wel een spannend weekendje tegemoet eigenlijk, hè? Vertel, vertel, Nadia. En wel, vandaag hebben we nog Kruibeke Leeft hierachter, van 2 tot 4, met verschillende gasten. Iemand die komt vertellen eh, over de padel en de SOX, eh, de voorzitter van de SOX. En eh, iemand die van Make, Make, Make Fun, maar ik ben, ben het eventjes kwijt, Make Fun. die komen wat activiteiten uitleggen van de SOX en de padelpleinen daar. daarachter is het dan een Chief, denk ik, die verder gaat draaien. Dan, hebben we ja, muziekmozaïek met Chief den Draaier. En tussen, zeven, zes en zeven Bompa Belpop hè, met onze vriend Mark. En natuurlijk ook uh, Guy tussen 7 en 9. Maar dat zal wel opgenomen zijn, want de Guy, daar die eh, voor. Die zit momenteel eh, tussen de rokjes in Hawaii. Hè? Ja, ah, ja, die is... tussen de fietsen. Die is volop aan het gaan. Wat is dat gepiep? <laughs> dat weet ik niet. In alle geval, het is tijd om over morgen ook een beetje te vertellen. Morgen gaan we de kwartel <laughs> kapen. Is dat jouw telefoon? Maar nee, ik zet eens de muzieksknop, we gaan er verder straks over. Light the prodigal sun. Big battle, Battalini, mini, money, mo, and flower. You're the chosen one. is Ondertussen is het probleem <laughs> opgelost, want we hadden hier te veel eh, CO. Hè? Dus- ja, inderdaad, inderdaad. Maar we zetten het raam even open, dus eh, dan eh, is dat opgelost. Hè? <laughs> het gepiep is weg het allerbelangrijkste. Het, nummertje dat we er juist eh, hebben opgezet, gaan we, gaan we nog eens draaien. Maar eh, morgen, morgen gaan we, gaat Radio Barbier heel de dag eh, Café de Kwartel in de Baselstraat. Kapen. Kruibeke. Kapen. We gaan nog veel locaties kapen, maar morgen is het de allereerste kaping. En dat is in... de Café de Kwartel. De Kwartel, hè? Ja, inderdaad. Tussen we, 9 en 11 uur s'avonds? 9 en 11. Dus we starten met Ron het ochtendritueel. Ronddragon. Dan eh, Philippe met de Barbilicious. Dan ben ik er met Rock en Kroll. Dan de mannen van Bierbar. Dan Nicky en ik terug met eh, de Nina's. En dan is het aan barbituur. Dus kom allen af. Je kan een ontbijtje scoren aan een zeer democratische prijs. Ehm, en nog een pintje drinken in de kwartel is dat gezellig. Zo kan je ons zelf in actie zien. Maar Houd onze Instagram en Facebook pagina's in de gaten, want wij gaan nog verschillende locaties kapen. Eh, we laten dit wel altijd eh, weten, op tijd weten. maar eh, je moet het gewoon heel hard in doorhouden. We gaan daar genoeg reclame over maken. Dat is eigenlijk een nieuwe actie tot eind dit jaar. Want op het einde van het jaar gaan we twee weken terug live op Volle bak, twee weken live op FM met verschillende gast, eh, gastpresentatoren en dergelijke. Dat is altijd zeer, zeer En ook waarschijnlijk aan het rusthuis, hè? zoals vorig jaar. Dat was heel leuk. Hè? Ja, aan het rusthuis. En we, we gaan nog wel wat dingen zoeken en doen nu dat alles terug wel wat meer kan en mag. Allee, hopen we nu toch nog. Laat ons hopen, hè? Dus voor morgen uh, tussen 2 en 4 ben ik er met Rock and Roll. En deze gasten zullen ook wel passeren. Ain't shady, baby, I'm hot. Like the prodigal son. Pick up at the leany, meeny, money, mo, and flower. You're the chosen one. Eeny, meeny, miny, moe, and flower, you're the chosen one. dit is een voorlopertje wat je morgen allemaal kan horen in Café de Kwartel. Want daar zit Radio Barbier en die kapen de Kwartel. Yes, inderdaad. En deze week is Brian Johnson 75 jaar geworden. Daarmee deze. Dat hebben we donderdag gehoord, hè? Inderdaad. beetje rock and roll muziek op Radio Barbier. En als u meer rock and roll muziek wilt horen, dat kan met de programma's van eh, Nadia en uh, Nikki en Yves. Ja. Rock and roll café, hè? Rock and roll café. Wij hebben dat donderdag gedaan, Yves en ik. We eindigen in alle rust. Inderdaad, in alle rust. En ik neem afscheid van jou, uh, Leo. Afscheid. Tot ziens. Bedankt voor het mee te presenteren. Graag gedaan. En Graag tot de volgende. En maak er nog een leuk weekend van op de markt in uh, eh, Ruppelmond, hè? Jaarmarkt. Dankjewel en jij op de dropping. Dag. Dag. I'll help you carry the load. I'll carry you in my arms. We walk through the ash and the charm of the country. Keep an eye on my back. I'll keep an eye on the road. Help me carry the fire to keep it alive together. Help me carry the fire. This road won't go on forever. If I say shut your eyes, if I say look away, bury your face in my shoulder. Think of a birthday, the things you put in your head they will stay there forever. I'm trying hard to hide your soul, son, from things it's not meant to see.